wordt bij het RWS Journaal. Bij een bomaanslag in Afghanistan zijn zeker 13 doden en tientallen gewonden gevallen. Veel gewonden zijn er slecht aan toe. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Een bomauto ontplofte bij een stadion in de zuidelijke provincie Helmand. Er waren veel mensen die naar een worstelwedstrijd hadden gekeken. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Mogelijk zitten de Taliban erachter... die in de Afghaanse provincie Helmand steeds verder oprukken. Leden van het korps commandotroepen zijn eerder teruggehaald uit een missiegebied, meldt Nieuwsuur. Ze liepen mogelijk gevaar door een verklaring van oud-commando Marco Kroon. Hij vertelde dat hij in 2007 in Afghanistan was gegijzeld en zijn gijzelnemer had doodgeschoten. Nieuwsuurbronnen zeggen dat Kroon met de verklaring over de geheime operatie ook de dekmantel van anderen heeft afgeworpen. Vier mannen die worden verdacht van een groepsverkrachting in Antwerpen... blijven nog zeker een maand in voorarrest. De vier zouden twee Nederlandse vrouwen hebben verkracht en bestolen. De slachtoffers en de verdachten hebben elkaar een week geleden ontmoet... in een Antwerpse discotheek. De vrouwen uit Leiden zouden daarna in hun hotel door de mannen zijn verkracht. Waarschijnlijk waren ze gedrogeerd. Een jongen van 18 die vorig jaar een mislukte aanslag pleegde op de metro van Londen heeft levenslang gekregen. Hij komt na minimaal 34 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De jongen zette afgelopen september een zelfgemaakte bom in een metrowagon. De explosieven in de emmer met scherpe voorwerpen ging gedeeltelijk af. 30 reizigers raakten licht gewond. De dader was een Iraakse asielzoeker die bekend stond als radicale moslim. Hij was eerder al doorverwezen naar een antiradicaliseringsprogramma... maar weigerde daaraan mee te werken. Het weer bewolkt en in het noorden af en toe wat lichte regen. Vanavond daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. Ook morgen is het grotendeels bewolkt, maar wel bijna overal droog. En dan wordt het 9 tot 13 graden.